Als belangrijkste reden noemt hij het kort geding dat vanmiddag in Den Haag dient. De Zuid-Molukse regering in ballingschap eist daarin dat Jono bij aankomst in Nederland direct zou worden opgepakt wegens mensenrechten schendingen en zware mishandeling. Jono noemt dat een belediging voor Indonesië. Hij zou morgen in Nederland aankomen. Op het programma stonden onder meer ontmoetingen met koningin en met premier Balkenende. Er zouden afspraken worden gemaakt over intensievere samenwerking op het gebied van politiek, handel en veiligheid. Donderdag zou Jono een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam. Molukkers waren van plan donderdag op het Malieveld in Den Haag te demonstreren tegen het bezoek van Jono. De fractievergadering van het CDA, die vanmorgen was gepland, is tot nader order uitgesteld. Een reden voor het uitstel is niet gegeven. De CDA-fractie gaat later vandaag een besluit nemen over het regeren- en gedoogakkoord met VVD en PVV. Zaterdag stemde het partijcongres in met de akkoorden. 68% van de leden is het eens met deelname aan het kabinet, 32% niet. In de bijeenkomst van de CDA-fractie is vooral de positie van de Kamerleden Koppenjan en Ferrier van belang. Zij zijn tegen samenwerking met de PVV. Het Filipijnse volkslied mag voortaan alleen nog loepzuiver en vol overtuiging worden gezongen. Inwoners van het Aziatische land die dat niet doen... lopen de kans een flinke boete te krijgen of een gevangenisstraf van twee jaar. Het Filipijnse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen waarin dat is opgenomen. Het volkslied mag niet in een ander tempo worden gezongen... en er mag geen persoonlijke draai aan worden gegeven. Ook verkeerd gebruik van de nationale vlag kan voortaan worden bestraft.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 You know my